uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Bij een krachtige aardbeving in het noorden van Japan zijn negen doden gevallen. Vooral op het eiland Hokkaido is de schade groot. Huizen en gebouwen zijn ingestort en er vielen zeker 120 gewonden. Tientallen mensen worden nog vermist. Een van de doden is een baby die in het ziekenhuis aan de beademing lag. Door de beving viel de stroom uit. en Dat heeft de baby niet overleefd. De aardbeving had een kracht van 6,7. Het kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit voor de publieke omroep. Dat bedrag moet de teruglopende sterinkomsten voor een deel compenseren. Het kabinet vond dat de NPO het probleem zelf moest oplossen... maar vorige maand bleek dat CDA, ChristenUnie en D66 de NPO tegemoet wilden komen. Voorwaarde is wel dat de NPO met een goed plan voor de toekomst komt. Het geld is incidenteel, maar wellicht komt ook na 2019 extra geld beschikbaar. Het is nu niet mogelijk om een lijst te maken van 1500 woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied in Groningen, die als eerste moeten worden versterkt. Dat concludeert RTV Noord na gesprekken met betrokkenen, zoals medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen. Het probleem zit hem in het rekenmodel van de NAM, dat ondergrondelijk wordt genoemd. Daardoor kan niet worden bepaald welke huizen in het aardbevingsgebied onveilig zijn en als eerste moeten worden versterkt. Het Indiase Hoge Rechtshof heeft een einde gemaakt aan het verbod op seks tussen mensen van hetzelfde geslacht. De 157 jaar oude wet definieerde seks tussen mensen van hetzelfde geslacht als onnatuurlijk. Er stond een straf op van maximaal 10 jaar cel. In 2013 strandde een eerdere poging om de wet te schrappen. De zaak was opnieuw aangekaart door tientallen Indiase homo's en lesbiennes. Het weer nog overwegend bewolkt en buien met kans op onweer. Later vandaag wordt het vanuit het westen geleidelijk droog. Vanmiddag liggen de maxima tussen 16 en 20 graden... en de komende dagen blijft het wisselvallig. Wel is er wat vaker zon.